In Brussel is afgesproken dat de Grieken dit jaar hun begrotingstekort met 4% terugdringen. De Europese Centrale Bank en het IMF houden dat in de gaten. Pas als de stabiliteit van de euro wordt bedreigd, ondernemen de eurolanden gezamenlijk actie, zei Bos. De Kamer eist dat er geen Nederlands belastinggeld aan de Grieken wordt besteed. De mobiele eenheid heeft vanmiddag voorkomen dat tegenstanders van het Iraanse regime de ambassade van Iran in Den Haag bestormden. Vijf mensen zijn aangehouden voor onder meer opruiing. Iran viert vandaag de dag van de islamitische revolutie. Er zijn berichten dat de Iraanse oproerpolitie slaags is geraakt met tegenstanders in de hoofdstad Teheran, maar de situatie is nog onduidelijk. De Bosse zwemleraar Benno L. wordt aangeklaagd voor ruim 40 gevallen van seksueel misbruik van kinderen en het in bezit hebben en maken van kinderporno. Bijna 60 ouders deden vorig jaar aangifte tegen de verdachte. Het proces begint op 31 mei. In Zweden is het vermoedelijke brein opgepakt achter de diefstal van het Arbeidmacht Vrijbord boven de ingang van vernietigingskamp Auschwitz. De verdachte is een voormalige Zweedse neonazi van 34. Justitie in Polen zegt dat er bewijs voor is dat de Zweet opdracht heeft gegeven voor de diefstal van het ijzeren bord. Het is inmiddels weer terug in Auschwitz. In Noordwest-Pakistan is opnieuw een aanslag gepleegd op de politie. Bij twee explosies in de stad Banu kwamen zeker 15 mensen om, onder wie 9 agenten. En er zijn ook zeker 30 gewonden. Vermoedelijk zit de Pakistanse Taliban erachter. Gisteren kwamen bij een zelfmoordaanslag 17 mensen om... toen een man met een auto vol explosieven inreed op een politiepatrouille in Noordwest-Pakistan. Het weer vrij helder met in Limburg nog bewolking.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 Nah, nah, nah, not in the back of my car. Ah, ah, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on?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 Zandvoort.